uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In België wordt het dragen van een mondmasker verplicht in veel openbare gelegenheden. Vanaf zaterdag moeten Belgen een mondkapje dragen in onder meer winkels, bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Op dit moment geldt de verplichting alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals de kapper. Premier Wilmes zegt dat overtreding strafrechtelijk kan worden vervolgd. Minister Schouten van Landbouw laat deskundigen nogmaals kijken of voer met minder eiwit slecht is voor de gezondheid van koeien. Het eiwitarme voer moet leiden tot minder stikstofuitstoot, maar volgens protesterende boeren worden hun dieren er ziek van. Als dat inderdaad zo is, zal de regeling worden aangepast, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Werkgeversorganisaties uit Nederland en Italië roepen de Europese regeringsleiders op om in te stemmen met het EU-herstelplan voor de coronacrisis. Landen die zwaar getroffen zijn, zoals Italië, worden daarmee geholpen. Volgens de werkgevers moet dat vooral gebeuren met subsidies. Maar Nederland ziet liever leningen met voorwaarden. Morgen komt de Italiaanse premier Conte naar Den Haag om met premier Rutte te praten over het herstelplan. De Ierse minister Pascal Donahue wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep... waarin de ministers van Financiën van de 19 eurolanden overleggen. Hij versloeg bij de anonieme stemming zijn twee rivalen, een Spanjaard en een Luxemburger. De 45-jarige volgt volgde Portugees Mario Centeno op. Griekenland overweegt nieuwe reisbeperkingen in te stellen als het aantal coronagevallen blijft oplopen. Sinds de grenzen weer opengingen op 1 juli is het aantal besmettingen weer aan het oplopen. In Griekenland worden in deze tijd van het jaar traditioneel grote dorpsfeesten georganiseerd... die mogelijk een nieuwe coronabrandhaard kunnen vormen. Het weer, vannacht veel bewolking met regen of motregen, tot 12 tot 15 graden.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 Work. find time for passion. Ashley Dallas en Vacation. Nou, wij gaan nog lang niet op vakantie hier bij de National Radio Show. We zijn nog een hele tijd bij jullie. Wat kan je in dit uur nog verwachten? We hebben nog de National Spiegelplaat. We hebben natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. De maandartiest komt voorbij en de digitale brievenbus. En er is nu weer tijd voor geworden met muziek uit Nederland. Na jarenlang als coverartiest gewerkt te hebben... werd het tijd om het eigen materiaal op te gaan nemen, vond Harrison Dean. Van de debuut-EP I'm Not Poor Enough To Be A Countryman... hoor je nu het nummer There She Goes. Kathy, she was still a girl, age 32. And all throughout her working days, she keeps it cool. But Friday afternoon, she starts to shiver. And you can see the spirit in her eyes to find a way back home. she's sitting in a bar, the cider takes control. The bar is warm and crowded, but she is cold. She's dancing all her worries through the ceiling winks her eyes at every guy she sees. fun. corner by the gift shop. People passing by don't cast a glance. There she goes, looking for that. find her way back dat was muziek uit Nederland van Harrison Dean en There She Goes. Nou, niet bang worden, ik ga nog niet weg. Want ik heb nog heel veel muziek voor jullie klaarstaan. Zoals de nieuwe single van Kanaan Smith. Mede geproduceerd door de mannen van Florida Georgia Line... en geschreven door Corey Crowder, Jared Mullins en Kanaan zelfs. Hij zegt zelf over dit nummer dat hij er trots op is... hoe country dit nummer klinkt. Nou, ga zelf maar oordelen. Dit is Colder Than You. I found a note on the fridge. Said I'm sorry this just ain't working. And since you ain't here and there's frost on the beer, I guess you weren't talking about the frigid air, girl. Nah, you never liked my mom or my dog or my friends, and the worst is I never said one Please, but de Nashville Spiegelplaat... waarvan het origineel uit 2013 is. Het nummer werd geschreven door Carrie Underwood... en volgens mij, ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden... heeft ze dit zelf nooit uitgebracht. Wie het wel uitbracht is Rachel Holder. Die hoorde toch ooit de versie van Carrie... maar ze op een demo met gitaar alleen eh, het nummer zong... en ze werd er zo, vond het zo mooi dat ze dacht, dat wil ik opnemen. Maar wie dat ook deed is Bonnie Tyler. Jawel, die kennen we natuurlijk uit Engeland... van eh, bijvoorbeeld It's a Heartache. Maar um, ze heeft in 2013 ook een album uitgebracht... waarin ze eh, diverse rock en ook country nummers opzetten. Dus je gaat twee keer luisteren naar Lord Help Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Spiegel. radio show. Old school for life, baby. musicians, drunkards, honest men he'd laid beneath the ground. Only he could say without a doubt the number that he'd slayed. But there's one thing for certain, he will pay for them today. At Tom Smith, he's in the ground for the awful crime he's done. Many men he had shot down till he had nowhere to run. 1963 David Houston en Mountain of Love. We gaan naar onze digitale brievenbus en we gaan daarvoor deze keer naar Schotland. Via info.nationalradio.nl kregen we muziek opgestuurd van Colin Klein. Na tien jaar in Californië gewoond te hebben is Colin weer terug in Schotland en treedt daarop diverse podia's op. Hij maakt country, folk rock en Americana. Dit nummer komt af van zijn album The Never Ending Pageant en dit is Top of the Mountain. van Colin Klein en Top of the Mountain. We gaan met Amerikanen voor jullie draaien. Deze dame wordt ook wel de Queen of Oklahoma genoemd. En van het album wat ze in 2016 uitbracht... ga je luisteren naar het titelnummer. Dit is Carter, Samson en Wilder Side. politicians, drunkards, honest men he laid beneath the ground. Only he could say without a doubt the number that he'd slayed. But there's one thing for certain, he will pay for them today. At Tom Smith, he's in the ground for the awful crime he's done. Many men he had shot down till he had nowhere to run. away But not before he'd been baptized in water that same day On that old Kentucky river shore his family gathered round He was singing them old gospel songs, it was a mournful sound At Tom Smith he's in the ground for the awful crime he's done Many men he had shot down till he had nowhere to run whiskey and bad women brought me where I am today. Let my faith serve as a warning not to do the things I've done. Your lives are still before you, but my race down here is run. gingen naar Kentucky voor muziek van de bluegrass-formatie Hammertone. dit was Bad Tom Smith. Uh, ga nog een keertje naar onze maand. Dat is Loretta Lynn. 1966 was een goed jaar voor Loretta. Ze scoorde enkele hits en ze werd de eerste vrouwelijke country-zangeres... die een door haarzelf geschreven nummer naar nummer 1-notering bracht. Martina McBride zette dit nummer op haar album Timeless... maar het is Loretta die voor het eerst zong... You ain't woman enough to take my man. Dit is de Nashville Maandartiest. onze maand. Dat is Loretta Lynn en You Ain't Woman Enough to Take My Man. En volgende week hebben we uiteraard weer wat nummers van Loretta voor je in de show zitten. We gaan nu naar een liefdesliedje van Luke Combs. Dit is Loving on You. was Dat was Luke Combs en Loving On You. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. Het album This Time uit 1993 van Dwight Yoakam. Dwight heeft al heel wat albums uitgebracht... maar dit album is het best verkopende album... en werd zelfs drie keer platina. Nou, heel mooi gedaan dus. Je gaat nog luisteren naar twee nummers achter elkaar. Wild Ride en daarna Lonesome Road. Dit is het Nashville Spotlight album. Spotlight album. was Ilse de Lange en I Be Yours. En ja, ik was jullie eh, presentatrice voor de afgelopen twee uur. Maar helaas, het zit er alweer op. National Radio Show is alweer klaar, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We sluiten af met nog twee hele lekkere nummers voor jullie. 1993 Alabama en Reckless. En daarna Red Dirt van Cross, Rex en Young en Family Name.